Kamerdebat over de afschaffing van het raadgevend referendum is na uren debopositie eist eerst een brief met een uitgebreidere toelichting op de opvatting van het kabinet dat over de afschaffing van het referendum zelf geen referendum kan worden gehouden. Het debat gaat na de brief volgende week dinsdag verder.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 Destijds werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Sociaal-Economische Raad adviseert het kabinet om de verlofregelingen rond de geboorte van een kind te verbeteren en eenvoudiger te maken. Een van die regelingen is het ouderschapsverlof. Dat houdt in dat de partner van iemand die bevalt tijdelijk minder mag werken tot het kind acht jaar oud wordt. Als het aan de SER ligt, wordt dit verlof in de toekomst tot maximaal zes weken betaald. De vier grote steden willen dat het kabinet haast maakt met een besluit over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vragen minister Grapperhaus of het kabinet snel wil laten weten of het een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opvolgt. Die pleitte eind vorig jaar voor een verbod op pijlen en knalvuurwerk, omdat die elke jaarwisseling veel letsel en overlast veroorzaken. Instagram heeft op verzoek van de Russische regering berichten van oppositieleider Navalny geblokkeerd, waarin hij de Russische vicepremier beschuldigt van corruptie. Het Kremlin had YouTube en Instagram tot woensdag de tijd gegeven om de berichten te blokkeren, anders zouden de diensten worden geblokkeerd. YouTube heeft daar geen gehoor aan gegeven en Instagram dus wel. Het gaat niet goed met de orang-oetan op Borneo.